Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een brand in Turkije zijn twaalf mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn elf meisjes tussen de 10 en 16 jaar... en een medewerkster van de slaapzaal waar ze verbleven. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. De school waar de meisjes op zaten staat in Adana in het zuiden van het land. Een medewerker van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst is ontmaskerd als radicale moslim met plannen voor een bomaanslag. Hij wilde het hoofdkantoor van de dienst in Keulen opblazen. De man van 51 heeft een Duits paspoort en werkte sinds dit voorjaar voor de geheime dienst. Hij moest verdachte personen in de islamitische gemeenschap opsporen. Hij hield geheim dat hij zelf twee jaar geleden tot de islam was bekeerd. Zelfs zijn familie wist dat niet. In het noorden van Syrië zijn twee Turkse militairen vermist geraakt. Ze doen mee aan de geallieerde missie om islamitische staat te verdrijven. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Eerder vandaag kwam IS met de claim dat het twee Turkse militairen gevangen heeft genomen in de Syrische provincie Aleppo. IS heeft via zijn eigen persbureau de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval gisteren op een universiteit in Ohio. Een 18-jarige student verwonde daar 11 mensen met een slagersmes voordat hij door de politie werd doodgeschoten. De dader was een Somaliër met een permanente verblijfsvergunning voor de VS. Op zijn Facebookpagina zou staan dat de VS zich niet moet bemoeien met moslimlanden. Michael van Praag is herkozen als voorzitter van de KNVB. Van de afgevaardigden stemden er 36 voor, 1 tegen en 21 onthielden zich van een stem. Waarschijnlijk zijn dat betaald voetbalclubs. Van Praag is daarover teleurgesteld en voelt zich geschoffeerd. Hij begint aan zijn laatste termijn als voorzitter van de voetbalbond. Het weer, het vriest vannacht 2 tot lokaal 7 graden. Morgen overdag wind zachtere luchtterrein.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 Whatever happened to you? Do you still uh, have that old phonograph? And who's the one you allow to put the records on now? Old memories die. It's better they lie get slightly too high. I ask myself, what ever happened to you?